Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Utrecht is lachgas vanaf vandaag bijna overal verboden. Het veroorzaakt volgens de burgemeester veel overlast. Ook ontstaan er volgens haar gevaarlijke verkeerssituaties. Lachgas zorgt voor een korte, maar sterke roes. Het is goed dat het verboden wordt, vinden deze Utrechters. Ja, eerlijk gezegd snap ik het wel. Eh, wij zijn pas verhuisd en toen wonen we in eh, Lombok. Dus hier een stukje verderop en daar zagen we het gewoon achter het stuur gebeuren. <laughs> dat is best heftig. Nou, nu wordt het gebruikt als een een soort van, van, van, van eh, fun. En ja, dat is, dat is echt de bedoeling niet. Onder meer dat ze het in de auto's gebruiken en dergelijke. En dan gewoon rijden. Ik bedoel, levensgevaarlijk. In twee wijken in de stad is het nu nog toegestaan om lachgas te gebruiken... of om patronen op zak te hebben. Daar is de overlast minder en kan het niet verboden worden. De gemeente hoopt snel dat er een landelijk verbod op lachgas komt. Er zijn vorige maand weer meer mensen een restaurant, bar of kroeg begonnen. Volgens de Kamer van Koophandel kwamen er in juni 46% meer starters in de horeca bij... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Toen kwamen we net uit een lockdown en waren er nog coronabeperkingen. Er kwamen vooral veel horecabedrijven bij die drank of eten verzorgen voor festivals en evenementen. Werkgevers moeten beter hun best doen om personeel te vinden en te houden. Dat zegt het Sociaal Cultureel Planbureau. Een goed salaris is vaak niet meer genoeg. Werkgevers zouden ook moeten kijken naar het verlagen van de werkdruk, zegt het SCP. Het lastige aan het eh, beheersen van die werkdruk is ook dat het ehm, verschilt eh, tussen bijvoorbeeld sectoren. Bijvoorbeeld, in de bouw is het anders dan in de zorg, ik noem maar een voorbeeld. Maar ook tussen personen. En dat maakt het lastig om daar echt eh, grip op te krijgen. Werkgevers zouden mensen met bepaalde beroepen bijvoorbeeld meer thuis kunnen laten werken. En een Britse vrouw moet een paar maanden de cel in omdat ze anderen aan een rijbewijs hielp. Ze vermomde zich en deed zich voor als degene die examen moest doen. Op die manier legde ze voor mensen tegen betaling door heel Groot-Brittannië 150 theorie- en praktijkexamens af. Pas na twee jaar werd de vrouw betrapt. De mensen die vier jaar een rijbewijs kregen moeten die weer inleveren. Het weer, het is bewolkt, alleen in het zuiden schijnt het zonnetje. Later op de dag schijnt hij op meerdere plekken. Het wordt 21 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heb je de meeste vertraging nu op de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Het komt door een auto met pech tussen Heer Hugo Waard en de industrieterrein meer 4 kilometer met 20 minuten vertraging.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 Don't you dare fall behind You worked so hard for this down on my knees and cry And the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind?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 Show you got to bar, bar. Meet me at the mall, mall. She say, why you bar, bar? Bitch, I'm a dog. Road winning bottle, bar. Let the shit park, park. I ain't with the Twitter shit. I let it spark.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 I got new money, it ain't even out yet. in de zomer. CFM. Looking around with my new confirmation. Broken it down. What is love? pasito para atrás. Oh Dios, cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz viene escucha. Rodea la envidia y también la hipocresía. Tiene todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace todo el mundo encima. Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía, está bien, hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón. Oh Dios, cuando más me divertía, y empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz vine escuchar. Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora está un lado al mundo a la Todo el mundo está en la buena, pero en la mala.